keek wat in het rond. En toen ik daar een schoonheid zag, greep ik haar bij de. Dan zeg ik, oh oh, wat heb ik nou weer gedaan? Ja, ik zeg, oh oh, waar komt die hand nou vandaan? Ik weet niet hoe dat komt en wat ik nu moet doen, maar ik zeg oh Ik kan daar echt niets aan doen. Zo ging dat al in de kroeg, daarin had een nieuwe blouse. Ze ging toen naast mij zitten en ik voelde aan haar. Dan zeg ik, oh wat heb ik nou weer gedaan? Ja, ik zeg oh oh. Waar komt die hand nou vandaan? Ik weet niet hoe dat komt en wat ik nu moet doen, maar ik zeg oh oh. Ik kan daar echt niets aan doen. Laatst ging ik kleren kopen, dat ging mij heel wat kosten een winkeljuf die hield mij en ik trok toen aan haar. Dan zeg ik, oh oh, wat heb ik nou weer gedaan? Ja, ik zeg, oh oh, waar komt die hand nou vandaan? Ik weet niet hoe dat komt en wat ik nu moet doen, maar ik zeg, oh oh jij dit ook proberen? Als je een leuke dame ziet, volg dan maar eens mijn raad op en grijp dan aan haar. Zeg dan maar, oh oh, wat heb ik nou weer gedaan? Ja, zeg maar, oh oh. Waar komt die hand nou vandaan? Ik weet niet hoe dat komt, en wat ik nu moet doen, zeg dan maar oh oh. Ik kan daar echt niets aan doen. Dan zeg ik oh oh. Wat heb ik nou weer gedaan? Ja, ik zeg oh oh. Waar komt die hand nou vandaan? Ik weet niet hoe dat komt en wat ik nu moet doen, maar ik zeg oh oh Ik kan daar echt niets aan doen Maar ik zeg oh oh Ik kan daar echt niets aan doen